uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De man die vastzit voor de terreurdreiging in Rotterdam... blijft nog zeker 14 dagen in de cel. Dat heeft de rechter bepaald. De 22-jarige verdachte uit Brabant werd vorige week van zijn bed gelicht... door een arrestatieteam. Volgens justitie verspreidde hij een bericht over een mogelijke terreurdreiging bij poppodium De Maas-silo. Daar zou de band Alalas Las optreden, maar dat werd vanwege de dreiging geannuleerd. Alle aanwezigen moesten het gebouw verlaten. Het meisje van 14 uit Almere, dat is overleden na een schietpartij in huis, is per ongeluk door haar broer doodgeschoten. Dat bevestigt de advocaat van de familie. De 18-jarige broer wist niet dat er kogels in het wapen zaten waarmee hij zat te spelen. Het wapen was van de vader van de kinderen. Het meisje raakte vrijdagavond zwaar gewond toen het wapen afging en overleed maandag in het ziekenhuis. De broer wordt verdacht van doodslag. De vader had geen wapenvergunning. In Vlissingen is de bemanning van een vissersboot gearresteerd vanwege het in gevaar brengen van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze haalden plotseling hun netten op, waardoor het rubberbootje van de controleurs onder water werd getrokken. De NVWA heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. De vissersboot bleek gebruik te maken van illegale netten, waaruit kleine vissen niet kunnen ontsnappen. In Geleen is vanochtend een lid van motorclub Satudara opgepakt. Eén Limburg schrijft dat hij wordt verdacht van afpersing en zware mishandeling. De 31-jarige man zou in 2015 een vrouw uit Geleen thuis hebben mishandeld. Ze liep daarbij zware verwondingen op. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer en haar man zijn afgeperst door Satudara voordat de mishandeling plaatsvond. Er worden meer aanhoudingen verwacht. Het weer in het westen en noorden veel regen, soms met onweer. Middagtemperatuur daar 18 graden. In het zuidoosten is het vaker droog en kan het nog 25 tot 28 graden worden. Vanavond en vannacht vallen er overal buien. Morgen overdag wordt het geleidelijk beter weer.